Jan van der Putten met het NOS-journaal. de jager van Financiën heeft tot 1 uur vannacht overleg gevoerd met D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en VVD. Hij is op zoek naar manieren om uit de impasse over de bezuinigingen te komen. De jager wilde vannacht niet zeggen of hij hoopvol is. Hij noemt het overleg wel constructief. Volgens hem is er genoeg aanleiding om de komende dag verder te praten. Hij wil dan ook overleggen met de PvdA. Het demissionaire kabinet moet voor het eind van de maand aan Brussel melden hoe het tekort op de begroting wordt verkleind. Op het spoor bij Utrecht zijn bijna weer twee treinen tegen elkaar gebotst. Dat schrijft minister Schult van Hagen van Verkeer in een brief van de Tweede Kamer. De stoptrein reed waarschijnlijk door een rood sein en beschadigde een wissel. Die stond open voor een werktrein die aankwam van de andere kant. Door gebruik van de noodrem werd een botsing voorkomen, schrijft de minister. Zaterdag reden in Amsterdam twee treinen op elkaar. Een van de twee reed door rood. Bij het ongeluk in Amsterdam raakten 117 mensen gewond. Een vrouw stierf later aan haar verwondingen. De Egyptische ex-premier Shafiq mag toch meedoen aan de presidentsverkiezingen. Deze week kreeg hij nog van de kiescommissie te horen dat hij van deelname was uitgesloten. Shafiq was de laatste premier onder Mubarak. In de wet staat dat topfunctionarissen uit het regime van Mubarak de komende tien jaar niet politiek actief mogen zijn. De kiescommissie sloot de ex-premier daarom uit van deelname, maar Shafiq ging daartegen met succes in beroep. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Egypte is over een maand. De prijs der Nederlandse letteren gaat naar de Vlaamse dichter Leonard Nolens. De belangrijke literaire prijs van Nederland en België wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Volgens de jury doet Nolens het Nederlands opnieuw zingen. Dan het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog.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 to go Have no place to go Yes, I'm going. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. darling, hello, Rachel. ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. en ik er al Never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact.